En als het nat is, heeft hij moeite om te remmen. Daarom is er met het asfalt. rock and ball está. sleutel aan een land die nooit Wat zal gaan.